7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Er dreigen grote personeelstekorten in de zorg... tenzij het kabinet nu ingrijpt. Dat concludeert de Sociaal-Economische Raad, de SER... in een rapport over de zorg van de toekomst. De SER adviseert het kabinet om beroepen in de zorg aantrekkelijker te maken... bijvoorbeeld door de administratieve rompslomp te verminderen. Zo krijgen zorgverleners meer tijd voor hun daadwerkelijke beroep... Ook helpt het volgens de SER als het elektronisch patiëntendossier wordt ingevoerd en de werkdruk omlaag gaat. In de zorg werken nu zo'n 1,4 miljoen mensen. In 2040 zijn er volgens de adviesraad meer dan 2 miljoen mensen nodig. Een politieagent heeft in Eindhoven een man neergeschoten omdat die op straat met een groot mes zwaaide. De man liep s'avonds in het centrum op de Emma-straat... toen agenten hem vroegen het mes weg te leggen. Hij luisterde niet, ook niet naar waarschuwingsschoten. Een agent voelde zich toen zo bedreigd dat hij de man in zijn benen schoot. Over de identiteit van de man en zijn motief is niets bekendgemaakt. Hij ligt in het ziekenhuis. Australië is al maandenlang doelwit van een grote cyberaanval. Volgens premier Morrison lijkt het erop dat een ander land erachter zit, maar hij noemt geen namen. Onder de aangevallen instanties zijn volgens de premier overheidsorganisaties, bedrijven en scholen. Morrison zegt niet te weten waarom Australië doelwit is zouden nog geen grote datalekken zijn geweest door de cyberaanvallen. De premier zei dat hij ervoor heeft gekozen om het nieuws nu te brengen... zodat de Australiërs op de hoogte zijn van wat er gebeurt. De gouverneur van de Amerikaanse staat New York overweegt bezoekers uit Florida 14 dagen in quarantaine te zetten. In Florida woedt het coronavirus nog hevig, terwijl het in New York is afgenomen. In Florida werden afgelopen woensdag 2600 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Het weer, lokaal mist. Vanochtend ontstaan stapelwolken en vanmiddag valt er lokaal een bui mogelijk met onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint zonnig, maar geleidelijk weer stapelwolken en enkele buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.